De homoseksuele rechter, een republikein van 67, is sinds februari met pensioen. Het minimumloon en de pensioenen in Venezuela gaan met 25 procent omhoog. Dat heeft president Chavez aangekondigd. Daarmee wil Chavez de stijgende kosten voor het levensonderhoud compenseren. De inflatie in Venezuela is een van de hoogste ter wereld. De afgelopen jaren is het minimumloon al vaker verhoogd... maar het inkomen houdt nog steeds geen gelijke tred met de prijsontwikkeling. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Venezuela en Chavez wil herkozen worden. Om kiezers te trekken verhoogt hij nu de overheidsuitgaven. Dat kan volgens hem omdat het land meer inkomsten heeft door de hoge olieprijzen. In Sri Lanka zijn in de laatste vijf maanden van de burgeroorlog tienduizenden burgers omgekomen, mogelijk door oorlogsmisdaden. Dat staat in een rapport van een VN-onderzoekscommissie. Zowel het regeringsleger als de Tamil-rebellen zouden verantwoordelijk zijn voor de dood van burgers, onder meer door ze te gebruiken als levend schild. Ook staat in het rapport dat de VN burgers beter had moeten beschermen. De Sri Lankaanse regering zegt dat het rapport niet klopt... en dat het geweld nooit gericht was tegen burgers. Twee jaar geleden kwam een eind aan de burgeroorlog in Sri Lanka... die 25 jaar heeft geduurd. Het weer, het is helder en het koelt af naar zo'n 6 graden. Overdag vrij zonnig, in de middag ook wat stapelwolken. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Ed Anker. Ja, goedenacht en welkom weer bij De Nacht op 1 we hebben net twee uur achter de rug waarin we hebben gesproken met elkaar... met luisteraars over, eh, over pesten. En uh, eh, de laatste spreekster, eh, Amira, was zoek aan het woorden, maar, op zoek naar haar woorden... maar die probeerde toch echt te kijken naar hoe kan je toch ook iets positiefs over jezelf leren als, als je gepest wordt. Ik heb ook nog wat mailtjes gekregen. Eentje was van een meneer en hij is inmiddels 54 en hij werd enorm gepest. En hij heeft op dit moment eigenlijk nog steeds last om, dat, eh, om, daarover te praten. Hij heeft ons dan ook een mailtje gestuurd. Hij werd gepest, hij werd homo geroepen. Hij is uiteindelijk verhuisd, maar nog steeds kan hij er kwaad over worden. Dus dat, eh, het hakte diep in. Hij zei eh, aan het eind van zijn mailtje dat hij maar blij is... dat er destijds nog geen internet was, want daar wordt zo ontzettend veel op gepest. Dat had hij, dat had hij er nog niet bij kunnen hebben. Maar ik heb ook nog een heel mooi verhaal van, eh, van eh, meneer Kuiper, Rob Kuiper. Hij zegt dat hij ooit eens een jochie heeft bevrijd in Haarlem... die door een eh, knaap tot aan de slootkant werd gedreven. Hij kwam aan het fietsen, hij gooide zijn fiets neer... en hij sprak hem aan, kun je wel. En dat hielp. Hij was zelf amper 13. Dus hij had de trillingen in de knieën. Maar het is wel een mooi verhaal van iemand die een pestsituatie zag... en heeft ingegrepen. En dat, nou, dat vind ik een mooi verhaal om dit onderwerp mee af te sluiten. Bedankt iedereen die heeft gebeld, want eh, het was, werd ook wel duidelijk in de gesprekken... dat het vaak diep gaat, dat het eh, bij mensen diep zit en dat er veel pijn is. Dus eh, als je bent aangesproken door vannacht en als je dingen hebt om over na te denken... sterkte erbij. Ik hoop dat het ook nog eens wat geholpen heeft hier en daar. Ehm, en wij gaan de komende anderhalf uur lekker naar muziek luisteren. En ehm, de eerste plaat die we draaien is It's Raining Again van Supertramp. time to create a door. Ja, en dan komt in ene Mike Oldfield weer eens langs met Moonlight Shadow. Een, eh, ontzettend, eh, ik denk was een grootste single. En eh, deze soort plaat komt ook weer terug uit mijn hoofd op Tubular Bells deel 3. Ja, ik heb ze allemaal in de kast staan. dat is een ander liedje, maar het klinkt een beetje als dit. Nou ja, goed, zoek het ook allemaal thuis maar even gezellig uit... <laughs> voor de mensen die dat interessant vinden. fijn om te horen. En daarvoor een plaat van, het, van Bell Sebastian, I Want The World To Stop. En ik mag zeggen dat ik sinds een week de gelukkige bezitter ben van het album waar het vandaan komt. Eh, Ride About Love. Hij ligt ook hier voor me bij me op tafel. Ontzettend eh, fijne, vrolijke zomercd. Dus eh, mocht je nog even op zoek zijn naar iets nieuws voor deze komende mooie weken. Ride About Love van Balance Sebastian. En wij gaan verder met El Stewart.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 Being you is hard to be. I see. These days, sticks and stones sound like paradise compared to those harsh words. They'd rather cut you down than hold you, but they don't know you like I know you. If they did, I know they'd see. Yes, they would. nation's finest invention by far, so much brighter than show you my true colors. You can't ever make me leave. No, no. just not able, and the ones who change the world. And you're gonna change the world. Olita Adams was dat eh, met The Rhythm of Life. En ik eh, hoorde van uh, onze muzieksamensteller Herbert Corday... ook een van de presentatoren van de Nacht op één... dat zij ooit is ontdekt door Tears for Fears. En dat zij meezong in de hit Woman in Chains van Tears for Fears. Nou, dat is voor mij weer even nieuwe info. Dat vond ik wel leuk om te horen. Daarvoor draaiden we Matthew West, To Me... en daarvoor L. Stewart met On The Border. En ook al is het al bijna half vijf in de ochtend... wij draaien toch nog even de night shift van de Commodores. Música just tried to save her life. And I had to realize when I aim between her eyes that she could fly and drive. I just tried to save her life, and I sing. tried to save her life. And I had to realize when I shot my baby two eyes that she could fly and drive. Yes, tried to save her life. And I sing, she's all. like a rainbow. Sway, why she glows. hesitate another while, showing her magic smile and dreams come true. When she goes na na na na na na na, colors. En met die laatste rinkelende tamboerijn gaan uh, She Goes Na Na Na van de radio's eh, de rest van de nacht weer in. We hebben een mooie nachtgedachten. Dat is eh, iets nieuws in de nacht op één. Maar wij hebben een stukje vertaling van een mooie plaat die we zo gaan draaien. De vertaling is... Je dacht dat het allemaal zo simpel was. Je zei ons altijd, het is zo eenvoudig. Maar nu probeer je het. Je probeert het. Nog één jaar en dan ben je gelukkig. Nog maar één jaar en dan ben je gelukkig maar nu huil je. Het is de vertaling van eh, de eerste refreintje van eh, Baker Street van Gary Rafferty. Met You used to think it was so easy, you used to say it was so easy. But you're trying, you're trying now. Another year and then you'd be happy. Just one more year and then you'd be happy. But you're crying, you're crying now. We gaan luisteren naar Baker Street van Gary Rafferty. Daarin jouw Terence Trent Darby was dit met ehm, sign your Name... Oh, sorry, wat was het nou? Nou ben ik een titel van het plaatkaart. Oh, Sign Your Name. Nou zeg, ik zong het gewoon verkeerd mee. En ik dacht al, dat gaat niet helemaal goed. Terence Trent Darby met Sign Your Name, dames en heren. Mijn excuses voor deze nachtelijke verspreking. Of moet ik zeggen, goedemorgen, want het is alweer bijna vijf uur. Wij gaan nog eh, naar een paar mooie platen luisteren richting eh, het nieuws van vijf uur. Mr. Preston. Oh. I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow or tomorrow night hanging there, baby sooner or later, I know I'll get it right. Please don't give up on me. Oh, please don't give up on me. I know it's late, late in the game. changed here in my heart. Just don't.